Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Europese Unie en Groot-Brittannië hebben de Kenianen opgeroepen rustig te blijven... nu de uitslag van de presidentsverkiezingen van maandag uitblijft. De kiescommissie heeft de bekendmaking van de uitslag uitgesteld tot vrijdag. Nog niet de helft van de stemmen is geteld. Door falende computersystemen moeten veel stemmen met de hand worden geteld. Veel stemmen die in eerste instantie ongeldig werden verklaard... worden opnieuw bekeken. Stembiljetten uit afgelegen regio's worden vervoerd naar de hoofdstad Nairobi. Het uitstel leidt tot toenemende spanningen. De vorige verkiezingen, in 2007, liepen uit op een golf van geweld... waarbij meer dan duizend doden vielen. De Venezolaanse politicus Enrique Capriles is door de oppositie opnieuw naar voren geschoven als presidentskandidaat. De gezamenlijke oppositiepartijen hebben unaniem besloten dat hij zal meedoen aan de verkiezingen die volgen op de dood van Hugo Chavez. Capriles nam het in de presidentsverkiezingen van oktober op tegen Chavez, maar bleef toen steken op iets minder dan de helft van de stemmen. Veel Nederlanders zijn de kou zo beu dat ze voor de meivakantie een vliegreis hebben geboekt naar de zon. Volgens de ANVR worden er zo'n 30% meer vakanties geboekt dan vorig jaar. De Vereniging van Reisondernemingen meldt verder dat 71% van alle geboekte vakanties een vliegvakantie is. De populairste bestemmingen zijn Turkije, Spanje en Frankrijk. Veel Nederlanders gaan ook wat verder weg omdat hemelvaart in de tweede week van mei valt... waardoor mensen maar een paar dagen extra hoeven op te nemen om langer weg te kunnen. In een safaripark in Fresno in Californië is een medewerkster gedood door een leeuw. Het dier viel de vrouw aan toen die de kooi van het dier betrad. Op het moment van het ongeluk was een andere medewerker aanwezig. Die probeerde de leeuw nog te vergeefs af te leiden. De leeuw is door een sheriff doodgeschoten. Het weer bijna overal droog en 2 tot 6 graden. Overdag regen en rond de 9 graden.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 Wonder en Bloem met het nummer Early Morning Light... Van Bloem, oftewel Nina Ebbenhout en eh, Caroline Ouwendijk, de meiden uit Amsterdam. Die heb je dus nu kunnen horen. Maar je kan ze ook gaan eh, bekijken. Vanavond is dat eh, mogelijk in het Agora Theater in Lelystad. Daar zullen ze een optreden geven. Goedemorgen allemaal, welkom. Dit is het laatste uur van De Nacht Klinkt Anders hier bij de Vader op Radio 1. En ik eh, heb nog iets weg te geven. Hij ligt klaar. En verpakt hem wel, namelijk de CD, de Supersonische Boom. De Supersonische Boom is een eerbetoon-CD aan Annie M. G. Schmid en Harry Banning met daarop bekende liedjes uit eh, Ja Zuster, Nee Zuster, eh, Musical en Nu Naar Bed. Eh, en zo nog een aantal andere dingen. Maar die zijn opnieuw op de plaat gezet in een eigentijds arrangement... door eigentijdse artiesten van vandaag de dag. Ik laat dadelijk een nummer horen van die cd... en dan ga ik ook een vraag stellen over dat album. En als je dat antwoord weet, dan kan je dat mailen naar de nacht klinkt anders. Goed, zover eh, zijn we nog niet even aandacht voor een artiest die op dit moment in Nederland is. Want hij doet eh, twee optredens. Eh, er is er één in Amsterdam, er is er ook één in Tivoli, Utrecht en één in... Where the Wild Things Are. En dat is een popfestival dat dit weekend voor het eerst plaatsvindt in de Eemhof in Zeewolde. Hier is die Jack Bolt. Jack Buck. Another pure gray morning. Don't know what the day's holding. When I get up tired and I walk right into the path of a lightning bolt.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 That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightfall. Everyone I see just wants to walk with grit teeth, but I just Say that there aren't any answers. I'm starting to agree, but I woke suddenly in the path of a lightning bolt.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 Je kan hem 8 maart, dat is dus ehm, morgenavond tegenkomen in de Melkweg in Amsterdam. Zaterdagavond treedt hij op op dat popfestival in Zeewolde, Where the Wild Things Are. En dan is er eh, zondagavond dat eh, optreden in Tivoli, Utrecht. Jack Buck met de Lightning Bolt. U bent toegekomen aan die eh, cd, de supersonische boom... met de die liedjes van uh, Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Je gaat zo dadelijk luisteren naar een eh, kleurrijk gezelschap... de Bluegrass Boogeyman met een nummer dat in het verleden bekend is geworden... door Leen Jongewaard. Even die vraag. Ik heb hem al eerder gesteld aan het begin van de nacht. In de nacht ging het anders. Ehm, de supersonische boom, die drie woorden... die komen voor in een van de bekendste liedjes van Harry Bannigan en M.G. Schmid. En ik wil weten van je, welk liedje is dat? En als je dan wat weet, dan kan je dat mailen naar... De nacht klinkt anders vara.nl. De nacht klinkt anders vara.nl. En dan eh, de nacht klinkt anders gewoon eh, in, eh, in letters spellen. <laughs> het is wel een hele eh, eh, trits aan letters, maar goed, de nacht niet anders het varen.nl als je het antwoord weet op de vraag de supersonische boom. Welke, uh, eh, in welk liedje komen die drie woorden voor? Nou, hier is dat liedje dat in het verleden werd gezongen door Leen Jongewaard in Ja, zuster, nee, zuster. De Bluegrass Boogieman, die ga je horen. Hey, hey, wat wakker, hier is de bakker Hey, hey, wat wakker, hier is de bakker. Hey, hey. Gesneden bruin, gesneden wit, een halfje casino. Bij iedere tweede rol beschuit, een krentenbol cadeau. Ik loop de zeulen met die man, dat is een heel gedoe. Soms moet ik veertien treden op voor één rol vroeg vroeg. Hey, hey, wat wakker, hier is de bakker bakker, hier is de bakker, hey hey. Ik heb nog fijnse kaderbrood, ik heb nog luxe wip. Ik weet niet meer als lijmen dood wat er in dit pakje zit. Ik kom tot aan uw deur, mevrouw, ook in die hoge plek. Maar verder kom ik niet, mevrouw, ik breng geen thee op bed bakker, hier is de bakker. Hey, hey, wat bakker, hier is de bakker, ho, ho. broodjes heb ik niet, wel krentenbrood met spijs. En als u dat niet lekker vindt, dan bent u niet goed wijs. Mevrouw, mijn krentenbrood is op en ik heb geen één kadet. Ik wil wel een dansje voor u doen, want ik was bij het ballet. Hey, hey, wat bakker, hier is de bakker. Die arme stakker, wat een gejakker. Hey, hey. is de bakker. Hey, hey, wat bakker, hier is de bakker. Hey, hey. Hey, hey, hier was de bakker. En je hoorde de Bluegrass Boogeyman, een uitvoering die te vinden is op die eh, eerbetoon cd onder de titel De Supersonische Boom. En die drie woorden, de Supersonische Boom. In welk liedje komt dat voor? En als je dat weet, dan kan je dat mailen naar de En de goede inzenders Daaronder verloten we dan het exemplaar van die supersonische boom. Die eerbetoon cd met daarop allemaal eh, uitvoeringen van liedjes van Annie Emmerich Schmid en Harry Banning. In de 21ste, in de stijl van de 21ste eeuw. Goed, dat uh, wat ik je net liet horen. Hey, hey, wordt wakker wat ik al vermeldde, dat is in het verleden gezongen door Leen Jongewaard. In, ja, zuster, nee zuster. Leen Jongewaard die ehm, in de jaren tachtig ook nog eens keer een LP heeft gemaakt... samen met Robert Long. LP had als titel Leen is Alive. En dan ga ik er nu eens nummer van draaien. Als je oud bent, zo heet het. Ze is nu 68 jaar, haar leven is al haast voorbij. Niet dat zij dat zelf zo voelt dat zeggen zij. Blijkbaar kan ze niets meer op de eigen houtje. Ze heet al veertig jaar van Brandwijk, maar opeens komt er een dag dat geen mens haar naam meer weet en zomaar oma zeggen mag. En moedertje of ouwetje. Vorig jaar is zij voor meubelen naar Van der Meer gegaan. Maar haar dochter zegt, ach mens, waar begin je aan? Waarom zou je al je spulletjes niet houden? Waarom zoveel kosten maken voor de tijd dat jij nog leeft? Maar aan ieder meubelstuk zat een herinnering gekleefd aan haar man en aan haar trouwen Als je oud bent mag je blijkbaar, als het goed is, niks meer voelen. Geen verlangens meer bezitten, want die tijd heb je gehad. Je bent oud en daarmee uit, je hoort nu bij de oude troelen. Niks meer weten, niks meer doen, je zal het best wel goed bedoelen. Maar je moet niet veel meer willen, want dan word je afgekapt. Het liefste hadden ze nog dat je in het bejaardecentrum zat. Als het kan niet in de stad, dat is beter moeder. Straks dan overkomt je misschien wat. En ze hebben daar een bad, dat heb je vroeger nooit gehad. Ik zou er toch nog maar eens ernstig over denken, lieve schat. Bijna 36 jaar is hij getrouwd geweest met Piet. Na zijn dood duurde het jaren, voor ze wende aan verdriet. Valt niet mee om in je eentje door te leven. Nooit zijn stem meer, zijn pantoffels, zijn sigaren in de kist. En de lege plek in bed, ze heeft zijn lichaam zo gemist. Dat verlangen is gebleven. Vorig jaar had zij een vriend, hij is al zes jaar weer naar, Maar haar dochter zegt, God mens, doe in godsnaam niet zo raar. Ben jij nu na vier jaar vader al vergeten? Kon haar dochter maar begrijpen dat ze Piet nog altijd mist. En dat een vrouw wanneer haar man sterft niet opeens van ijzer is. Ik hoop maar dat ze het nooit zal moeten weten. Als je oud bent mag je blijkbaar als het goed is niks meer voelen, geen verlangens meer bezitten. Want die tijd die is voorbij, je bent oud en daarmee uit je hoort nu bij de oude troelen. Niks meer weten, niks meer doen. Je zal het best wel goed bedoelen. Maar je moet niet veel meer willen. Want ze zetten je opzij. Ga toch lezen, moeder. Wandel, bussel, handwerk, haak of brei. Nee, met kerst zijn we niet vrij. Als je dood bent, lieverd, is de televisie dan voor mij. Mens, je hoeft niet meer, wees blij. Moeder, zeur niet tegen mij. God, ik wou dat jij niet altijd alle dingen drie keer zei. Met een gek of invalide heeft men soms nog medelij. Oude mensen worden uitgescheten in de maatschappij. Leen 1981 van de langspeelplaat is Alive en CD... Nee, niet een CD, <laughs> want eh, dit, is, dat, dit, is, namelijk nooit op een CD verschenen. Tenminste, ik heb het nooit een CD, eh, ben het nooit een CD tegengekomen. Maar in ieder geval van de LP is Alive... die Leen Jongewaard samen maakte met Robert Long. Robert Long die eh, de teksten en de muziek schreef voor dit album. En ook aanwezig was bij de productie. Leen Jongewaard, hij is 4 juni 1996 overleden op 69-jarige leeftijd. En dat naar aanleiding van het feit dat een aantal liedjes die hij bekend heeft gemaakt... ook te vinden zijn op die eerbetoon-cd, de Supersonische Boom. Over LP's gesproken, <laughs> ik kreeg een LP afgelopen week ja, in de bus. Dat had ik ook al tijden niet meer gehad. Een nieuwe LP van Eric Burden. Jawel, de zanger van de Animals. Still Your River Runs Dry is de titel van het album. Dit heet Devil and Jesus. So They fight with each other, but I pay the toll. For years they've been fighting for a piece of my mind. Which one will win and leave the other behind? The devil in Jesus. devil in I have to agree. Each one in my heart has planted a seed. But I ain't no different from any of you. I look at myself and I see them there too. The devil in Jesus. The devil inside you feel. The monster inside you what to do. The devil or Jesus that you keep confined. There's always a danger of losing your mind. The devil and Jesus. 72 jaar oud te worden. Maar hij zingt nog... Eh, nou, als een, jongen. <laughs> een jonge god als je hem zo hoort. Alsof er weinig veranderd is sinds eh, de jaren 60... toen hij eh, frontman was van de Animals. Eric Borden, een nieuwe LP is er van hem uitgekomen... onder de titel Till Your River Runs Dry. En ik liet je luisteren naar Devil and Jesus toegekomen. Hier in de nacht ging dan anders. Ben ik aan de drie liederen in de Franse taal. Drie chansons. Martin Circus, is een band die in de jaren 70 en 80 wat hit had in Frankrijk. Brigitte Bardot, wat moet ik daar nog over vertellen? Het sekssymbool van de jaren 50 en 60. Maar allereerst een eh, naam die niet zo bekend is een jonge naam, Antoine Eno. En die is vooral bekend in Wallonië. Heeft daar succes met het nummer Inevitabele. Daar gaan we naar luisteren. En die twee andere chansons hier in De Nacht Klinkt Anders. C'est dans le coup de dire bonjour mon amour, réveiller les enfants, les conduire à l'école sous souriant et faire signe aux autres parents, genre tout va bien chez nous ça semble inévitable. On fait sa vie comme on fait son cartable, ça semble inévitable. On fait sa vie en parents responsables. Ensuite aller au travail, pour gagner son pain, en me demandant ce que fait madame, si ce n'est se faire le voisin, en me demandant ce que font toutes ces bonnes gens qui n'ont pas la même vie, en me demandant ce que j'ai foutu de mon temps, si j'ai bien tout compris, ça semble inévitable. On fait sa vie comme on se tient comptable, table, ça semble inévitable. On fait sa vie, un bon expert comptable. qu'ils en disent sur nous. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'ennuis, autant qu'on s'ennuie la nuit. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'hobbies, sauf nos enfants, ça fait bien.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 Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie mon chagrin ne sera pour personne. Je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée de la plage ensoleillée. Circus, een groep die bijeenkwam in 1969 en 2001. Toen werd de stekker eruit getrokken, maar ze hadden 1983 deze hitte in Frankrijk... met Bingo Banco, Martin Circus dus. Daarvoor hoorde je Brigitte Bardot, een liedje uit 1962. En zij zong La Madrage en daarin had ze het over eh, Saint-Tropez. Dat werd voorafgegaan door eh, jong talent Antoine Eno. Zoals ik zei, hij komt uit eh, Wallonië, uit de omgeving van Mons in het Vlaams heet dat dan Bergen. En hij heeft op dit moment succes in eh, België met het nummer Invitable. De drie chansons op een rijtje, zoals je dat gewend bent. In de nacht ging het anders zo uh, het laatste uur. Zo dadelijk, eh, over een half uur, dan is op deze zender Marcel Ooster present met het Radio 1-journaal. Daarin weer een hoop onderwerpen. In ieder geval aandacht voor eh, de situatie in Venezuela... na het overlijden van eh, Hugo Chavez. En ook aandacht voor eh, de berovingen van rijdende vrachtwagens. Hoe doe je dat? <laughs> Ja, nou, blijf in ieder geval luisteren naar Radio 1 en straks dus in het Radio 1-journaal deze twee onderwerpen, maar nog veel meer. Vandaag, 7 maart in het verleden. Wat gebeurde er allemaal? 7 maart 321 na Christus, ja, dat is heel lang geleden. Toen besloot keizer Constantijn de Grote... om de zondag vanaf dat moment een officiële rustdag te laten zijn. En die zondag is dus niet altijd een vrije zondag geweest. Dat is pas sinds 7 maart 321 na Christus... toen het decreet werd uitgeroepen door keizer Constantijn de Grote. Een aantal eh, verjaardagen die eh, het vermelden waard zijn. Eh, Pieter Wensemius, ooit minister voor Milieu geweest namens de VVD. Je zou hem het groene geweten van de VVD kunnen noemen. Die is vandaag jarig, 71 wordt hij. En wie vandaag 51 is, dat is zangeres Taylor Dane. I've heard people say that Too much of anything is not good for you, baby but I don't know about that. As many times as we've loved, shared love, and made love, it doesn't seem to me like it's ever, ever enough. It's just not enough. No. bekend geworden in de uitvoering van Barry White. Maar de cover die had ook behoorlijk wat succes. de uitvoering van Taylor Dane, die ook nog in Nederland een heeft gehad... met Tell It To My Heart. Vandaag wordt de Amerikaanse zangeres 51 jaar oud. Andere jarigen die inmiddels niet meer onder ons zijn... Ned Gonella, de Britse jazz-trompetist. Hij is in 1908 geboren. In 1998 overleed hij. De Duitse acteur Heinz Rühmann. Hij is eh, behoorlijk oud geworden, 92 jaar oud is geworden en hij overleed in 1994 en werd geboren 7 maart 1902. Ik neem even mee naar eh, afgelopen zaterdag. Er was de laatste aflevering te zien van uh, Heineken Leven in de Brouwerij... waarin Heineken weer bevrijd werd van zijn ontvoering. Thuisgekomen in de villa viel hij in de armen van Lis Nooyink... En in de serie was daarbij deze muziek te horen.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 Want eind jaren 60 heeft ze wel opgenomen in een iets eh, simpelere, bezetting. Both Sides Now, je hoorde Joni Mitchell. En in 2000 toen eh, maakte de zangeres een, eh, album met een groot orkest erbij. In dit geval onder leiding van uh, Vince Mendoza. En op die LP, die verder geen titel had... een aantal andere successen uit het verleden... die ze opnieuw op de plaat heeft gezet. Maar wel heel vrij gedaan. Het, eh, de cover overstijgt het origineel in dit geval. Gebeurt ook niet altijd, maar heel vrij dus eh, gedaan deze orchestrale, deze magistrale <laughs> versie van uh, Both Sides. Nou, Johnny Mitchell en een fragment werd afgelopen zaterdag gebruikt... in de laatste aflevering van uh, Freddy Leven in de Brouwerij. En deze jongens zijn zaterdagavond te zien op Nederland 3. Elbow. optreden daar op Rock 2011. Het optreden van eh, Elbo. En ze zongen daar ook Lippy Je hoorde daarin ook de zang van eh, Guy Edward John Patrick Garvey. Dat is dan de volledige naam van de liedzanger van de frontman van uh, Elbow. Die gisteren trouwens 39 jaar werd. En zoals ik al zei, je kan de band zaterdagavond zien op Nederland 3. Er is er vanaf uh, 5 9 een documentaire van een uur lang... waarin Elbow vertelt over de totstandkoming van hun eh, jongste cd... Built Rocket Boys en verder zijn er ook nog de voorbereidingen te zien van de concerten die ze in 2011 deden. Elbow dus te zien zaterdagavond Nederland 3, 5 voor 9. Iets later, een uurtje later, maar dan op de andere zender Nederland 1. Een nieuw programma onder de titel Golden Oldies wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai. En Ruben Nicolai gaat met de oude Dagen een koor vormen. En dat koor gaat rocksongs zingen. Het is eh, gebaseerd op een idee dat de BBC een tijdje geleden had. Toen heette dat programma daar Young at Heart. En daar is destijds ook een hitsingle uit voortgekomen. to put us down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. een koord dat rocksongs brengt. Hoe klinkt dat? Dat moet ongeveer zo klinken. En aanstaande zaterdagavond is het ook op de Nederlandse televisie te zien... in het programma Golden Oldies, gepresenteerd door Ruben Nicolai... met een hoop eh, bejaarden erin. Je hoorde uit 2007 uit het programma Jonge het Hart van de BBC... My Generation van The Simmers. Mijn naam is Roel Koeners een fijne donderdag verder. En dadelijk Marcel Oosten met het Radio 1 Journaal. En tot volgende week voor De Nacht Het Anders...